sinds de gezondheid van zijn broer na een beroerte achteruit was gegaan. Hij had volgens critici vooral oog voor de belangen van belangrijke zakenmensen... terwijl jonge Algerijnen door de werkloosheid nauwelijks het hoofd boven water konden houden. Bij gewelddadigheden tussen Palestijnse militanten en het Israëlische leger zijn zeker drie doden en diverse gewonden gevallen. Volgens het Israëlische leger werden vanuit de Gazastrook zeker 200 raketten afgevuurd. Israël reageerde met tientallen aanvallen op Gaza. De aanvallen volgen op het geweld van gisteren, waarbij vier Palestijnen om het leven kwamen. In Frankrijk doen de gele hesjes mee aan de Europese verkiezingen. Drie gele hesjespartijen hebben zich officieel aangemeld. Twee worden geleid door demonstranten die al vanaf het eerste moment bij de beweging zijn betrokken. De derde partij heeft het burgerreferendum als belangrijkste verkiezingspunt. In het hele land zijn de Nederlandse slachtoffers herdacht... die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... zijn gevallen in oorlogssituaties en vredesmissies. Bij de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam... legden koning Willem-Alexander en koningin Maxima... even voor acht uur een krans bij het Nationaal Monument. Na de twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers... las de 18-jarige Maureen de Witte haar winnende 4 mei-gedicht voor... en hield burgemeester Halsema de 4 mei-voordracht. Daarna werden er kransen gelegd bij het monument op de Dam. Het weer. Vannacht op veel plaatsen droog en opklaringen. Aan de kust nog een enkele bui. Minima tussen 1 en 6 graden. Overdag weer afwisselend zon, wolken en enkele bui... en een stevige noordwestenwind. Met 9 tot 12 graden is het nog steeds fris. Pas woensdag neemt de temperatuur weer toe. Dit was het NOS Journaal.